uur. Waterwalgemoed met het NWS-journaal. Oud-president als ontregeling van de financiële markten. De republikeinse presidentskandidaat Donald Trump krijgt steun van zijn voormalige rivaal Ben Carson. Volgens verschillende Amerikaanse media zal Carson dat later vandaag aankondigen. De gepensioneerde neurochirurg trok zichzelf vorige week terug uit de race om het Witte Huis. Met de steun van Carson groeit het aantal prominenten in de Republikeinse partij dat achter Trump staat. Eerder spraken twee gouverneurs en een senator zich al uit voor de omstreden zakenman. Vannacht is er het laatste debat tussen de overgebleven republikeinse presidentskandidaten... voordat er dinsdag voorverkiezingen zijn in een aantal belangrijke staten. De politie zet Facebook in om tips te krijgen over de moordzaak rond de onthoofde Nabil Amzib. De politie hoopt met advertenties mensen te bereiken die in de buurt wonen van belangrijke plekken in het onderzoek. Zoals waar de auto met het lichaam gevonden is. Het onthoofde lichaam van Amziep werd dinsdagavond gevonden in een uitgebrande auto. Gistermorgen werd zijn hoofd gevonden op straat in Amsterdam. Servië heeft de noodtoestand uitgeroepen vanwege de zware regenval in het land. Mogelijk moeten duizenden mensen hun huis uit. Tot nu toe zijn 120 mensen in het zuidwesten van Servië geëvacueerd... omdat de rivieren zijn overstroomd. Het leger en de politie staan klaar om dammen en oevers te versterken met zandzakken. Want voor vannacht zijn opnieuw zware buien voorspeld. Het weer in Nederland. Vannacht is het overal droog. De temperatuur daalt naar 2 graden aan zee. Tot iets onder het vriespunt in het zuidoosten. Overdag is het eerst grijs, maar smiddags zijn er zonnige perioden. En het is dan een graad of 10.